Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Giro 555 is tot nu toe een miljoen euro binnengekomen. Het laagste bedrag ooit op dag 5 van de nationale inzamelingsactie. Volgens de samenwerkende hulporganisaties zijn mensen meer met corona bezig in eigen land... dan het doel van de inzamelingsactie. En dat is sneller vaccineren en medische hulp voor kwetsbare landen zoals India en Nepal. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zijn raketten afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar... maar slaagde er wederom niet in om tot een gezamenlijke verklaring te komen... over de escalerende situatie tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Zo'n 60.000 mensen hebben tot nu toe een excuusbrief ontvangen van de Belastingdienst... waarin staat dat ze voorkwamen in het systeem waarmee signalen van fraude werd verzameld. 95 mensen die willen weten welke gegevens in het fraudesysteem stonden. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt of de Belastingdienst het recht had... om lijsten met persoonsgegevens bij te houden. En informateur Mariette Hamer ontvangt om half negen de eerste fractievoorzitter uit de Tweede Kamer. Dat is bijeenleider Simons. De komende twee dagen spreekt Hamer met alle 18 fractievoorzitters over wat er met Nederland moet gaan gebeuren. En daarna gaan de gesprekken pas over welke partijen eventueel samen kunnen werken in een nieuw kabinet. Het weer, er trekken buien over het land. De zwaarste buien die vallen vanmiddag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. Ook de komende dagen wel wat regen of een bui. En met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Gone are the days of young Better on cover. There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know how. All night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs Were blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started hard the days of young, better run for cover.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 Bij een brand in Den Haag zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht... na het inademen van rook. In totaal moesten zes woningen worden ontruimd. Koningin Maxima viert vandaag haar 50ste verjaardag. Vanwege corona wordt dat niet uitgebreid gevierd. Wel krijgt ze een eigen postzegel en vanavond is er een interview met haar op NPO 1 dat Matthijs van Nieuwkerk met haar had.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 disappointment for so long. Feel each day we've come too far. Yet each day seems invincible. We're not invincible. We're, not invincible. We're only people. We're only people. Hey, we're not invincible. We're not Welke tent eh, zullen we gaan zitten, Dirk?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 al even geleden Dat ik er rust met zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje En je moet niet vergeten dat Ik met je meeloop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als rustpunt heel dichtbij. op dit moment.